uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse autoriteiten hebben een toestel van Air France doorzocht... nadat een anonieme beller de FBI had gezegd dat er een chemisch wapen aan boord was. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben het toestel... dat van Parijs onderweg was naar vliegveld JFK in New York... naar een veilige plek geleid. De passagiers zijn eruit gestapt en het vliegtuig is doorzocht. Er zijn geen wapens in het toestel gevonden, melden de autoriteiten. De noodhulpdiensten staan nog wel steeds paraat bij het vliegtuig. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie wil onderzoeken of het mogelijk is motorbenders te verbieden. Hij zei dat vanmiddag tijdens een overleg met politie, bestuurders en het Openbaar Ministerie in Limburg. Hij zegt ernaartoe dat de provincie de agenten krijgt die nodig zijn om criminele motorbenders aan te pakken. De minister deed nog geen concrete beloftes. Burgemeester Hoes van Maastricht, die de aanpak van motorbenders coördineert in Limburg, zei na het gesprek dat hij op meer had gehoopt. De Amsterdamse galerie waar een bijzonder exemplaar van Mein Kampf tentoon is gesteld... is door antifascisten beplakt met bordjes met racistische leuzen. Verboden voor joden, voor negers en van moslims staat op een van die bordjes. In de Totalitarian Art Gallery ligt sinds vrijdag een uniek exemplaar van het boek... met op de eerste pagina een persoonlijke handgeschreven boodschap van Adolf Hitler. De bond van antifascisten eist in beslagname van het boek en sluiting van de galerie. Als de politie dat niet wil, dreigen ze het zelf te doen. In het noorden van Mexico zijn zeker tien mensen omgekomen door een tornado. Die trok in zes seconden door de stad Acuña en beschadigde honderden gebouwen en blies meerdere auto's de lucht in. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Hulpdiensten zijn in het getroffen gebied op zoek naar de vermisten en richten opvangcentra in voor mensen die niet meer naar hun huis kunnen. Ook het leger is ingezet. Het weer, het is op de veel plaatsen bewolkt, maar af en toe is er ook zon. Het is 12 tot 17 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. In het noorden kan dan een bui vallen. Morgen is er lokaal nog kans op regen, maar woensdag blijft het droog... en wordt het 14 tot 17 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam.